Zuid-Afrika met een overschot aan olifanten. Ze leven in afgeschermde rusben die ze helemaal kaal vreten. En dan het weer. Vanuit het zuiden toenemende bewolking met later vanmiddag en vanavond onweersbuien met kans op windstoot en hagel. En het blijft de komende dagen warm en zonnig zomerweer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat file tussen de afrit Bunschoten en de afrit Soest 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij.